Nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Rutte roept andere partijen op het landsbelang centraal te stellen... en zich niet te laten leiden door angst voor slechte peilingen. In het debat over het mislukken van de formatie zei Rutte dat partijen zichzelf of anderen uitsluiten omdat ze bang zijn voor een slechte uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Maar volgens de demissionair premier is het belangrijk dat er snel een nieuw kabinet komt. Hij wees op internationale ontwikkelingen zoals het opzeggen van het klimaatakkoord door president Trump. De man die zaterdag bij het Centraal Station in Amsterdam op voetgangers inreed is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist later nog wel of hij wordt vervolgd voor overtreding van de Wegenverkeerswet. Uit onderzoek blijkt dat hij die dag al meer verkeersovertredingen had begaan. Bij het Centraal Station reed hij zeven mensen aan. Twee gewonden liggen nog met botbreuken in het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat de man een extreem lage bloedsuikerspiegel had. Daar zou hij medicijnen voor gebruiken. De man zegt dat hij zich niets van het incident kan herinneren. Bijna de helft van de volwassenen betaalt wel eens voor het online kijken naar video. Vooral diensten als Netflix en RTL XL zijn populair, zegt onderzoeksbureau GFK. Vorig jaar betaalde 44% van de Nederlanders nog voor online video's. Dit jaar is dat 49%. Jongere mensen doen dat veel vaker dan ouderen, zegt GFK. Noord-Korea heeft een Amerikaanse student vrijgelaten. Dat meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson. De student Otto Warmbier werd in maart veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Hij zou een vlag met propaganda voor het communistische regime hebben gestolen. De vrijlating volgt op een bezoek van oud-basketballer Dennis Rodman aan Noord-Korea. Of Rodman bij de vrijlating een rol heeft gespeeld is niet bekend. Het weer op steeds meer plaatsen opklaringen. Vannacht helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen veel zon en 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.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 Tussen Knoop het Oude Rijn en Evendingen, staat 7 kilometer, 10 minuten extra. Kwartier vertraging op eh, de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Dorp 12 kilometer op eh, ja, 12 kilometer. En op de A12, Den Haag, richting Arnhem, staat eh, tussen Utrecht en Bunnik 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Rechterreis is dicht, de vertraging is een kwartier. 10 minuten extra op de A15 van Europoort naar Gorkum. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Ridderkerk staat 2 kilometer. Aan de noordkant van Rotterdam op de A20 richting Gouda staat tussen Krooswijk en Moordrecht 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is nog wel een half uur. Kwartiertje extra op de A27 van Almere naar Gorkum. Er staat tussen Beeldhoven en Nieuwegein 12 kilometer. En verderop tot aan Noorderloos is het weer over 10 kilometer langzaam rijden.